Een van de eerste 1 april grappen is vanochtend vroeg gemaakt in Australië. De Sydney Morning Herald meldt dat David Beckham bij het komende WK de assistent bondscoach wordt van het Australische voetbalelftal. Het had gekund, want Beckham kan door een blessure niet meespelen met het Engelse team. Toch trapten er maar weinig mensen in. Een Duitse wetenschapper heeft trouwens onderzocht dat steeds minder mensen 1 april grappen maken. Volgens de cultureel antropoloog komt dat door de vele grappen in de media. Mensen zouden daardoor bang zijn dat hun eigen 1 april grap niet goed genoeg is. En of dit wetenschappelijke onderzoek zelf ook een 1 april grap is, is nog onbekend. Het weer zwaar bewolkt in periode met regen. Het koelt af naar een graad of drie. Overdag is het wisselend bewolkt en er vallen buien met kans op onweer, hagel en natte sneeuw.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 In Soedan heeft een belangrijke presidentskandidaat zich teruggetrokken voor de verkiezingen. Het is Yassir Arman, de kandidaat van de SPLM, de belangrijkste partij van het deels autonome zuiden van het land. Arman werd gezien als de belangrijkste uitdager van zittend president al-Bashir. Armans partij zegt dat ze geen vertrouwen heeft in een eerlijk verloop van de presidentsverkiezingen. Naast de presidentsverkiezingen zijn er ook algemene en lokale verkiezingen. De SPLM doet daar wel aan mee, behalve in Darfur. De partij wijst op het aanhoudende geweld in die regio. De verkiezingen staan gepland voor eind volgende week. Voor het eerst in 24 jaar mogen meerdere partijen meedoen. NOS Teletext bestaat vandaag precies 30 jaar. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 80% van de bevolking Teletext regelmatig gebruikt. 4 miljoen Nederlanders raadplegen teletext via internet en 700.000 via de mobiele telefoon. Snelheid en actualiteit worden gezien als de sterkste punten. 60% van de Nederlanders zegt dat iets waar is als het op teletext staat. Een van de eerste 1 april